Volgens een bron binnen het Amerikaanse congres maakt president Obama dat vandaag bekend. Het Witte Huis verwacht dat het begrotingstekort in 2013 zal zijn teruggebracht tot ruim 500 miljard euro. Volgens de New York Times wil Obama op 120 overheidsprogramma's fors gaan bezuinigen om het tekort terug te dringen. In een tussenwoning in Belveld in Noord-Limburg heeft een brand gewoed. Rond twee uur kreeg de brandweer van de buren melding van de brand. Op de zolder van het huis stond een verwarmingsinstallatie om hennep te kweken. Die installatie is in brand gevlogen. Uit voorzorg zijn drie gezinnen van nabijgelegen woningen ergens anders ondergebracht. De huurder van het pand met de hennepkwekerij was niet thuis. Niemand is bij de brand in Belveld gewond geraakt. De AWB waarschuwt voor een extreem drukke ochtendspits. Volgens het KNMI en Meteoconsult gaat het rond 6 uur in de kustprovincies regenen en sneeuwen. Doordat de wegen koud zijn is de kans dat de sneeuw blijft liggen groot en dan kan het overal glad worden. Het buiengebied trekt in de ochtend langzaam van het westen naar het oosten. De grootste problemen worden verwacht in het westen en in het midden van het land. Het Sassenheimse dweilorkest Kleintje Pils is door het organisatiecomité van de Winterspelen in Vancouver uitgenodigd om het schaatstoernooi muzikaal te omlijsten. De Canadezen hebben Kleintje Pils aan het werk gezien tijdens de Spelen van Salt Lake City, Nagano en Turijn en waren daar zeer van onder de indruk. Het dweilorkest zorgt voor een fantastische sfeer en wij vinden dat Kleintje Pils in Vancouver niet mag ontbreken, al dus het organisatiecomité. En dan het weer. Vanuit het noordwesten sneeuwbuien. In de loop van de dag ook af en toe zon.